Ik wil nooit meer een ander, ik heb nog aan jou. Ik wil nooit meer een ander, ik blijf je altijd trouw. Wat moet ik met een ander doen? Dan geef je mij pijn doen, dan wil ik nooit meer een ander, ik heb nog aan jou. Ik wil nooit meer een ander, ik heb nog aan jou. Als ik eens een keertje met een ander vrouwtje vaar, wordt mijn meisje altijd zo ontzettend kwaad. Zij is zo jaloers, niet normaal meer hoor, dan fluister ik haar zachtjes in haar oor. ik heb nog aan jou. Ik wil nooit meer een ander, blijf je altijd trouw. Wat moet ik met een ander doen? Want deed die mij zo'n pijn doen, dan wil ik nooit meer een ander. Ik heb nog aan jou, ik wil nooit meer een ander. Ik heb nog aan jou. op het avond te laat in huis. Dan weet ik van tevoren, dan is het lang niet lui. Want dan is ze boos en vraagt waar was je nou? Dan zeg ik tegen haar maar heel gauw. Ik wil meer een ander, ik heb nog aan jou. Ik wil nooit meer een ander, ik blijf je altijd al. Wat moet ik met een ander doen? Wat deed je mij zo'n pijn doen? Dan wil ik nooit meer een ander, ik heb nog aan jou. Ik met een ander doen, Geef je mij zo'n pijn zoen, dan wil ik nooit meer een ander. Ik heb nog aan jou, ik wil nooit meer een ander. Ik heb nog aan jou.